spoedige start. Mark Hokker met het NOS Journaal. Het KNMI heeft voor vanmiddag code oranje afgekondigd. Maar op dit moment valt de overlast van het winterweer nog mee. Op een paar uitzonderingen na verloopt de ochtendspits zelfs rustiger dan normaal. Volgens de ANWB doordat veel mensen thuis blijven. Later vanochtend gaat het weer sneeuwen en dat kan tot veel overlast leiden. Code oranje geldt vanaf 12 uur voor het zuiden van het land... vanaf 2 uur voor het midden en vanaf 5 uur voor het noorden... De ANWB verwacht in de avondspits extreme vertraging. De NS heeft zijn dienstregeling aangepast en op Schiphol zijn enkele vluchten geschrapt. Driekwart van de raadsleden wil bij de volgende verkiezingen opnieuw op de lijst, ondanks de werkdruk, het niveau van de gemeenteraad en de lage vergoeding. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en raadslid.nu. Verreweg de meeste raadsleden zijn tevreden over hun eigen prestaties, maar bijna de helft van de lokale politici is minder enthousiast over het niveau van hun collega's. Ze zijn vaak niet goed genoeg op de hoogte om goed in debat te kunnen met de burgemeester en wethouders, luidt de kritiek. In de Australische stad Melbourne zijn luidsprekers geplaatst die bij aanslagen instructies kunnen afspelen. In totaal komen de speakers op 90 locaties te hangen. Daarmee kan bijvoorbeeld aan voetgangers worden verteld of ze moeten vluchten of juist moeten blijven waar ze zijn. Het idee is afgekeken van de politie in Londen... die dat soort informatie al langer verspreidt via sociale media. De Nederlandse ambassade heeft Interpol om hulp gevraagd... bij een onderzoek naar de dood van een Nederlands fotomodel in Kuala Lumpur. Ivana Smit, van 18, viel donderdag van een balkon 14 verdiepingen naar beneden. Haar familie gelooft niet dat het een ongeluk was... maar heeft weinig vertrouwen in het politieonderzoek, meldt het AD. Het weer. Het is bewolkt met plaatselijk mist. In het zuiden ligt de temperatuur rond het vriespunt. Elders is het wat kouder. Over ongeveer een uurtje begint het vanuit het zuiden te sneeuwen... en die sneeuw houdt tot in de avond of nacht aan. Er valt 5 tot 15 centimeter. Vanaf morgen gaat het dooien. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land heeft het verkeer plaatselijk last van gladheid door sneeuwresten en bevriezing. En daarom blijven veel mensen thuis vandaag.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 another year has passed, and what have they reached? At this moment, people are still judged on the color of their skin. People are dying of hunger and AIDS, and children are killed for money. So this is Christmas. Christmas time, and we.